ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen. En dat komt vooral doordat veel bedrijven de coronasteun niet kunnen terugbetalen. Je hoort collega Ruben Eg van de economieredactie. Vooral de winkelstraat en de horeca, ja, die hebben het toch wel heel erg lastig. Zo blijkt uit eh, de CBS-cijfers. Dus langzaam zie je dan eh, nou niet echt een tsunami aan faillissementen... maar je ziet inmiddels wel een echte flinke golf eh, die bezig is op dit moment. En vooral het omvallen van kledingwinkel Esprit vorige maand... zorgde voor die flinke stijging in het aantal faillissementen in Griekenland verwacht de brandweer dat een grote natuurbrand zich verder zal gaan verspreiden. Gisteren ontstond die brand in de buurt van Athene en het is nog altijd niet onder controle. Het is daar nu super warm, droog en ook waait het super hard. In meerdere regio's hebben mensen inmiddels een berichtje gekregen dat ze uit voorzorg hun huis uit moeten. En voor duizenden eerstejaars is het tijd voor de introductieweek. Begint vandaag in Leiden, Groningen en Utrecht onder meer. En vanwege de tropische temperaturen delen de organisaties van die introductiedagen ook water. Gratis uit, zijn ook zonnebrand. En er is dit jaar ook aandacht voor sociale veiligheid. Zo zijn er in meerdere steden vertrouwenspersonen en experts beschikbaar waar studenten kunnen aankloppen. Ja, na twee weken Olympische Spelen is het dan tijd voor de sporters van Team NL om weer terug te keren naar Nederland. Ze krijgen vanmiddag op het strand van Scheveningen een welkom thuisfeest. En vanochtend zijn ze met de trein al vertrokken naar Rotterdam, vertelt verslaggever Mark Hamer. Daar komen ze in het begin van de middag aan. Dan met de bus naar Scheveningen. En dan is er een uurtje of drie is er een groot feest voor de topsporters. Eh, ze kunnen worden herenigd met familie en vrienden. En er zijn eh, speeches en ook een optreden van onder andere Kenny B. Ja, maar even komen kijken naar je favoriete Nederlandse Olympier. Dat zit er niet in. Ja, de bijeenkomst is echt voor De Sporters mochten ieder drie mensen uitnodigen. Wil je ze echt zien, dan moet je misschien maar morgen komen. Dan gaan ze op de fiets door naar van de premier naar de koning. Vandaag echt hereniging tussen de sporters en hun familie. Heb ik nog het weer voor je? Ja, het wordt eh, zweten en plakken vandaag, want het wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe. Vanavond en vannacht ook kans op regen met onweer, maar tot die tijd vooral veel zon bij 29 tot 35 graden.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 Dat is de route over de A27 en de A1. Op eh, de A7 Heerenveen richting Horen, vlak voor Den Oever, 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A9 Diemen-Amstelveen tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen. Dan de A10 ehm, Oost richting de A10 Zuid.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 Ooh. it now. de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Russische grensregio Belgorod zijn 11.000 mensen geëvacueerd... meldt het Russische persbureau TAS. Volgens het regionale bestuur is dat vanwege, zoals het wordt genoemd... vijandelijke activiteiten in het grensgebied. De brandweer in Griekenland krijgt de grote natuurbrand... die gisteren ten noorden van Athene uitbrak, voorlopig niet onder controle. Het waait nog steeds hard, waardoor het vuur zich blijft verspreiden... En presentator en nieuwslezer Merel Westrik presenteert dit jaar het Sinterklaasjournaal. Ze vervangt Diewertje Blok, die het vanwege de behandelingen na haar neusoperatie voor het eerst niet kan doen.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 If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, and I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight But you make everything alright When you hold and you squeeze me tight If it shall all come true, I'll give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view, I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in you because you peace of mind. Cause you are on our phone, and you are on our knee. Because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything on telling me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on using me, keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on telling me, keep on using me. 95. on to the new style track. Fast, so we're going back, way back, so now your head, boy and gal, take it on, Michelle. I think about you in the pouring rain, yeah, splashing down on my window pane. I think about you in the bright sunshine, yeah, I think about you. vision, aka man. Terrorizing the vision. So listen, I'm hard like stone, the hell with Shannon, the cannon.